steeds zijn zwijgerecht. Maar net wilde hij ineens wat tegen de familie zeggen. Ik wil dat jullie weten dat ik dit niet gewild heb. Ik heb onder berichten doorverstuurd. Voor jullie zal het verdriet hierom niet minder worden... maar ik wil jullie sorry zeggen... voor hetgeen dat gebeurd is. Tot nu toe kwam de verdachte steeds anoniem de zaal in, vertelt verslaggever Noortje Deutenkom. Maar de nabestaanden wilde hem in de ogen kijken. Nou, daarop reageerde Christian M. positief. Hij deed zijn eh, capuchon af, zijn mondkapje af, zijn haar goed... en keek de familie de Vries toen vervolgens 10 seconden strak aan in het gezicht. Christian M. was volgens de OM een moordmakelaar die alles rondom de aanslag regelde. Agenten gaan vandaag de straat op. Dat doen ze in principe iedere dag, maar dit keer om te demonstreren. Ze willen namelijk eerder met pensioen. Kan nu al. Mensen met een zwaar beroep zoals agenten kunnen drie jaar eerder stoppen. Alleen het geld dat je dan krijgt is te weinig om fatsoenlijk rond te komen. Werkgevers en vakbonden waren erover in gesprek, maar daar kwam niks uit doet Israël mee aan het Eurovisie Songfestival dit jaar. Als daar meer dan duizend artiesten uit Zweden ligt, niet. Dat land organiseert het Songfestival dit jaar. In een krant schrijven de artiesten dat ze het niet oké vinden als Israël meedoet vanwege de oorlog in Gaza. De Europese organisatie wilde eerder niks zeggen omdat het Songfestival volgens hen niet politiek is. Dat slaat volgens de Zweedse artiesten helemaal nergens op, want Rusland mocht ook niet meedoen na de inval in Oekraïne. En een bedrijf van eh, Tesla en ex-baas Elon Musk heeft voor het eerst een chip in het hoofd van een mens geplaatst. Het is een technologie die ervoor moet zorgen dat verlamde mensen weer kunnen praten. En ook zouden ze met die chip hun telefoon kunnen bedienen. Elon Musk legde eerder al eens uit hoe dat werkt. We're confident that uh, someone who is, has basically no other interface to the outside world would be able to control their phone has Het bedrijf van Musk test al langer op dieren. Zo kon een aap het computerspel Pong spelen. Niet met een controller, maar met zijn hersenen. Het weer. Later vanmiddag gaat het in het westen regenen of motregenen. Vanavond ook op andere plekken. Vannacht droogt het op en komt het af naar een paar graden boven nul.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 Don't take too long. Middag de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een van de hoofdverdachten in het proces over de moord op Peter R. de Vries... heeft het stilzwijgen verbroken. Hij zegt dat hij de moord niet gewild heeft en dat hij onder druk gezet was. De Eerste Kamer moet niet instemmen met het afbouwen van de salderingsregeling. Dat zeggen onder meer de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Ze zeggen dat huishoudens anders afhaken bij het kopen van zonnepanelen. In de aanloop naar de EU-top in Brussel komende donderdag protesteren boeren vandaag opnieuw in België. De ANWB zegt dat automobilisten beter Antwerpen kunnen mijden. Ook in Frankrijk houden de boeren protesten aan. Het weer, het is bewolkt en vooral aan zee gaat het hard waaien. Het wordt tussen de 8 en de 12 graden. whispering words melt everyone, but you stay so cool.